en wil het nu per 1 april invoeren. Want er zijn te weinig machines, zei de maker van het systeem eerder al. Net als iedereen eh, op deze wereld hebben wij ook te maken met grondstoffenproblematiek. Automaten in de winkel, dat lukt ons nog wel. Maar daarachter eh, de ICT en het pers en zorgen dat het goed gescheiden is... dat gaat gewoon niet op tijd lukken. En dan wordt het een chaos. Voor een blikje krijg je 15 cent statiegeld. Inleveren zorgt ervoor dat er minder afval op straat komt. Sportclubs in Den Haag waarschuwen hun jonge leden om niet in het donker alleen naar de training te komen. Rondom de velden van de voetbal- en hockeyclubs werd afgelopen week een jongen beroofd van zijn fiets en tas. Het gebeurde al eerder en daarom moeten kinderen in groepjes en met fietslicht aan naar de sportvelden komen, waarschuwen de verenigingen. De politie in Rotterdam heeft een man opgepakt die het had gemunt op Skoda's. Afgelopen maanden werd in een wijk in Rotterdam ingebroken in tientallen auto's van dat merk. De dief ging er vandoor met autoradio's en navigatieapparatuur. Van de week werd hij betrapt toen hij aan autoportieren stond te trekken. En de afsluiten van het Britse Glastonbury Festival wordt komend jaar een hele bijzondere. De laatste act op de zondag is niemand minder dan deze Britse legend. Elton John doet dan een hele bijzondere show. Hij gaat voor het laatst toeren en geeft op Glastonbury zijn laatste optreden ooit in zijn geboorteland. Het weer bewolkt, motregen of natte sneeuw vanmiddag. Het is maximaal 5 graden. Morgen wat zonniger, dan een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.